ik zo van hou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Liefste ga niet van me heen. Laat me niet, nee alleen. Ik heb zo'n spijt voor geen wat ik jou heb aangedaan. Ik heb geen tijd om jou hier te laten staan. Wat gebeurd is, vergeet dat maar vlug. Laat me niet alleen. zo van af. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Liefste ga ik van me heen. Laat me